Barroso zei dat het reddingsplan van de Europese Unie en het IMF de minst slechte optie is voor Griekenland. Elk ander alternatief is volgens hem slechter. Barroso zei opnieuw dat Athene zich aan de afspraken moet houden die zijn gemaakt met de EU en het IMF en een aanpassing van de voorwaarden sloot hij uit. De Verenigde Staten zijn betrokken bij het bewapenen van Syrische opstandelingen. Dat meldt de Washington Post. De VS coördineert de bewapening voor een deel en golfstaten als Qatar en Saoedi-Arabië betalen de wapens. Volgens de krant zijn er inmiddels grote wapenvoorraden verstopt in de hoofdstad Damascus en in de grensgebieden. Formeel steunt de VS de opstandelingen niet. Washington beperkt zich tot het opvoeren van de diplomatieke druk op het regime van president Assad. In Den Haag is de eerste dag van het proces tegen de Bosnisch-Servische oud-generaal Radko Mladic afgerond. Mladic staat voor het Joegoslavië-tribunaal terecht voor onder meer genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden. Vorig jaar juli werd Mladic door de rechter nog uit de zaal gezet omdat hij rechtbankvoorzitter Uri bleef onderbreken. Maar dit keer werkte de verdachte wel mee. Morgen wordt het proces hervat. Twee van de vijf korhoenders die twee weken geleden werden uitgezet op de Sallandse Heuvelrug zijn dood. Tegenover dit slechte nieuws staat dat de andere hanen mogelijk al zijn begonnen met voortplanten, zo zegt een woordvoerder van de Vogelbescherming. De vijf korhoenders werden begin deze maand uit Noord-Zweden naar Twente gehaald om te proberen de vogelsoort in Nederland te behouden. Het weer, vanavond eerst nog een enkele bui, maar vannacht is het overal droog. Minima tussen 5 graden aan zee en 1 graad in het binnenland. Morgen vrijwel overal droog, wolken en zon wisselen elkaar af en het wordt dan zo'n 14 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat al 90 kilometer file, dat heeft te maken met het lange weekend vanwege hemelvaart. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer en die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en knooppunt Eemnes 5 kilometer, verderop voor knooppunt Hoevelaken 4. Op de A10 ring Amsterdam-West richting Zaanstad bij de Koentenol 4 kilometer. En op de A10 ring Zuid tussen Oud-Zuid en Rij, daar zijn twee rijstroken dicht. Dat is een aanredding waarbij zeven auto's betrokken zijn. Op de A12 Den Haag richting Arnhem tussen knopen Dunette en Bunnik 4 kilometer. A20 Gouden richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 4.